Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Nederland moet miljoenen euro's bij Starbucks terugvorderen. Volgens de Europese commissaris van Mededinging heeft Nederland sinds 2009 belastingvoordeel gegeven aan Starbucks, wat ze omschrijft als verboden staatssteun. De eurocommissaris legt Nederland geen boete op, maar wil wel dat een bedrag van 20 tot 30 miljoen direct wordt teruggevorderd. Morgen maakt de Europese Commissie zijn definitieve oordeel bekend. De bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden kan beginnen. De financiering van het project is rond, meldt RTV Noord-Holland. De bouw en het onderhoud van de sluis kost ongeveer een half miljard. Een groep bedrijven die de sluis gaat bouwen... heeft vandaag bekendgemaakt dat het geld bij elkaar is gebracht. De sluis is naar verwachting over vier jaar klaar. Rijkswaterstaat had er eerst veel meer geld voor uitgetrokken... maar door een ander ontwerp kan de sluis volgens de bouwers veel goedkoper gebouwd worden. In de Republiek Congo zijn drie doden gevallen bij felle protesten tegen het referendum dat dit weekend wordt gehouden. In de hoofdstad Brazzaville zijn straten geblokkeerd en autobanden in brand gestoken. De politie heeft traangas gebruikt en geschoten. Het referendum gaat over een wijziging van de grondwet... waardoor de huidige president een derde termijn zou kunnen krijgen. Het protest nam toe toen de regering de oppositie verbood om bijeenkomsten te organiseren. Japan heeft voor het eerst erkend dat iemand mogelijk ziek is geworden door de vrijgekomen straling bij Fukushima. Bij een medewerker van de kerncentrale is leukemie vastgesteld. Na de ramp heeft de regering gezegd dat de gezondheidsgevolgen van de straling minimaal zouden zijn. De medewerkers werkten in ploegendiensten, zodat ze niet te lang blootgesteld zouden worden aan de straling. Nu blijkt dat de ramp toch mogelijk een geval van kanker heeft veroorzaakt, zal ook het bedrag aan compensaties mogelijk stijgen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en kans op mist. Morgen bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe.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 Verderop bij Bunschoten schoten ook 4 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidsendam 13 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Omrijden via de A44 eh, is eventueel mogelijk, maar je komt daar wel in de file ook.